Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. We hebben vanochtend iets van hun verliezen van gisteren goed gemaakt. In Amsterdam opende de AEX in de plus, waarna de hele ochtend een kleine winst werd vastgehouden. Ook de andere grote beurzen in Europa noteren winsten tot 2%. De schade van gisteren is daarmee nog niet hersteld. Toen werden in Europa en op Wall Street flinke verliezen geleden... vanwege zorgen over onder meer de financiële situatie in Frankrijk. De Londense politie is vanochtend vroeg huizen binnengevallen om relschoppers op te pakken. De afgelopen dagen zijn vanwege de rellen al bijna 900 verdachten opgepakt. De afgelopen nacht was het relatief rustig in de Engelse steden. Aan het begin van de middag debatteert het Britse lagerhuis over de rellen. De politie van de Spaanse badplaats Jorette Mar gaat harder optreden tegen rellende jongeren die s'nachts na het uitgaan ruzie zoeken met de politie. Volgens de politie zijn er elke zomer rellen in Joret, maar is de overlast dit jaar erger. Dinsdag raakten zo'n 400 jongeren slaags met de politie. Daarbij is met rubberkogels geschoten en werd een jongere opgepakt. Israël gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het plan goedgekeurd. Verwacht wordt dat de komende dagen wordt ingestemd met de bouw van nog in 2700 huizen. De bouwplannen zijn omstreden. Volgens Amerika verstoren ze het vredesoverleg met de Palestijnen. In Emmeloord hebben dieven het daklood gestolen van minstens drie scholen. Daardoor zijn de daken gaan lekken en is er waterschade in de lokalen. Daklood maakt de verbindingen van een dak waterdicht. Volgens de politie is het een ongebruikelijke diefstal. Meestal kiezen dieven voor koper, omdat dat veel meer oplevert. Het weer. In het noorden buien, vooral in Limburg zon. Later overal kans op buien. Vrij veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.